Morgen worden de plannen voor de wietproef officieel bekend circuit van Zandvoort mag het leefgebied van de rugstreeppad en de zandhagedis verstoren. De omgevingsdienst Noord-Holland heeft ontheffing verleend om het circuit aan te passen voor de komende Formule 1 races. Het gaat om graafwerk, de aanleg van asfaltwegen, het plaatsen van tijdelijke tribunes en het aanleggen van tunnels. Wel moeten rond het circuit van Zandvoort schermen komen om de padden, hagedissen en andere amfibieën te beschermen. Ten noorden van Sicilië is de vulkaan Stromboli opnieuw uitgebarsten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Op het eiland wonen een paar honderd mensen. In deze tijd van het jaar gaan er ook veel toeristen naartoe. Italiaanse media melden dat groepen toeristen zich na de uitbarsting verzamelden om te vertrekken. Stromboli is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Begin juni, juli waren er ook enkele uitbarstingen. Toen viel er een dode. Domino's Pizza heeft in een rechtszaak tegen franchisehouders over openingstijden gedeeltelijk gelijk gekregen. Veel zelfstandige zaken die de formule van Domino's gebruiken weigeren met lunchtijd open te zijn zoals het moederbedrijf wil. De franchisehouders zeggen dat ze tussen de middag te weinig verkopen. Volgens de rechter kan Domino's Pizza keten alleen dwingen met de lunch open te zijn als dat in het contract staat. Behalve domino's liggen ook andere bedrijven geregeld overhoop met hun franchise-nemers. Staatssecretaris Keizer komt binnenkort met een wetsvoorstel... om de verhoudingen met het moederbedrijf beter te regelen. Het weer, van het zuidwesten uit regen- en onweersbuien. Minima vannacht rond 16 graden. Morgen vroeg eerst nog een enkele bui, daarna breekt de zon door.